start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De politie heeft de munitie lag in de buurt van een moskee en een kerstmarkt in een ondergrondse parkeergarage. Er is geen verband met terrorisme. Volgens de politie heeft iemand waarschijnlijk zijn kelder opgeruimd en spullen gevonden van zijn opa. Dat gebeurt in Duitsland vaker. Vorig jaar reed een Tunesische extremist met een vrachtwagen in op bezoekers van een kerstmarkt. Elf mensen kwamen om. Ruim een week geleden werd een kerstmarkt in Potsdam ontruimd... nadat bij een apotheek een nep-spijkerbom was bezorgd. Het winterweer gaat ook de komende dag tot flinke problemen leiden. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen niet de weg op te gaan tenzij het niet anders kan. De NS heeft het voorzorgde dienstregeling aangepast en KLM heeft ruim 100 vluchten geschrapt. Het KNMI waarschuwt dat het s'nachts glad kan worden op de weg door sneeuwresten op bevriezing. Aan het eind van de ochtend komt er een nieuw sneeuwfront aan. De pogingen van de Britse minister van Buitenlandse Zaken om de Brits-Iraanse vrouw Nazanin Zaghari Radcliffe vrij te krijgen in Iran lijkt enig effect te hebben. De vrouw moest vandaag voor de rechter verschijnen, maar de zitting ging niet door. Zaghari Radcliffe werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor een poging om de Iraanse geestelijke orde omver te werpen. Ze ontkent dat ze dat van plan was en zegt dat ze op familiebezoek was. Tetjan Bloemen heeft een tien jaar oud wereldrecord van Sven Kramer uit de boeken geschaatst. De Canadees reed in Salt Lake City de 5 kilometer in 6.01.86. Anderhalve seconde sneller dan het oude record. Sven Kramer sloeg de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City dit keer over, omdat hij op trainingskamp is. Het weer. Het wordt geleidelijk droog, boven de sneeuwvorst tot min 6 graden. In het zuiden minimaal rond het vriespunt en kans op dichte mist. Morgen eerst droog, vanaf een uur of tien vanuit het zuiden sneeuw, mogelijk eerst regen. In grote delen van het land blijft het mogelijk sneeuwen tot de avond.